see in de cop, her maak is dood of de benen doelen zeer. De die vuile slaap, er komt jongen bij het schap. en volle slag. Nog meer jongen bij het school en nog Ik heb nobele in de gang, mijn maag is dol en mijn been zozeer. Ik heb de volle slag, er komt jongen bij het schaal, wegen er nou niet meer. Kermis vieren is mooi weg.